dat de rechten van mensen met een beperking zoveel mogelijk moet waarborgen. Maar volgens de alliantie is het juist moeilijker geworden... om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Zo zijn ze vaker werkloos en ook hebben meer van hen te maken met armoede. Ook is er een tekort aan betaalbare aangepaste woningen... en er is een groeiend aantal kinderen dat vanwege hun beperking is uitgesloten van het reguliere schoolsysteem. Vijf vrouwen die zeggen dat ze zijn misbruikt door Jeffrey Epstein... willen dat de Britse prins Andrew in de Verenigde Staten komt getuigen. De advocaat van de vrouwen gaat hem daartoe dagvaarden, zei hij tegen de BBC. Volgens de advocaat heeft Andrew mogelijk belangrijke informatie... over het misbruik door Epstein en over vrouwenhandel. Voor het tot een getuigenis zou komen... moet een rechter zijn fiat er nog aan geven... op het moment dat Andrew op Amerikaanse bodem is, meldt de BBC. De omroep sprak ook met de Amerikaanse die zegt dat ze is misbruikt door Andrew. De prins ontkent dat en daarom vraagt ze het Britse publiek om steun. Het is opnieuw onrustig geweest in de Haagse wijk Duindorp. Enkele tientallen jongeren hebben afgelopen avond pallets en vuilcontainers in brand gestoken, hekken omgetrokken en zwaar vuurwerk afgestoken. Er zijn 13 mensen aangehouden. Zondag waren er ook 13 aanhoudingen. In Duindorp is veel woede over het afgelasten van de vreugdevuren met de oud en nieuw. De Argentijnse voetballer Lionel Messi is voor de zesde keer verkozen tot de beste voetballer van de wereld. Bij de vrouwen ging de titel naar de Amerikaanse Megan Rapinoe. Juventus-verdediger Matthijs Licht werd uitgeroepen tot grootste talent van 2019. Het weer in het binnenland kan het lokaal afkoelen tot rond het vriespunt.